Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigden gaan door met de strijd tegen de Islamitische Staat... ondanks de onthoofding van journalist James Foley. Dat heeft president Obama gezegd in een reactie op de moord. Volgens hem is de ideologie van IS failliet. In de 21e eeuw is geen plaats voor een groep als IS, zei hij. Obama sprak niet rechtstreeks over, een nieuwe, bom, over nieuwe bombardementen... maar zei wel door te gaan met wat nodig is om geweld te vervangen door hoop en beschaving. Acht vrachtwagens van het Russische hulpconvooi zijn aangekomen bij de grens met Oekraïne. Ze zijn de Russische kant van de grens overgestoken en staan nu in niemands land. Onduidelijk is nog wanneer ze doorrijden. Oekraïne wil dat de lading eerst grondig wordt onderzocht. De trucks vertrokken ruim een week geleden uit de regio Moskou. Lang was onduidelijk of Kiev het konvooi zou toelaten. De drukst bezochte McDonald's ter wereld in Moskou is gesloten door de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëneregels zouden zijn overtreden, maar het zou ook een tegenmaatregel kunnen zijn tegen de westerse sancties tegen Rusland. McDonald's bestudeert het besluit nog en zegt dat alles gedaan zal worden om te zorgen dat de Russische medewerkers aan het werk kunnen blijven. Ook drie andere vestigingen van de fastfoodketen in Moskou zijn gesloten. In totaal heeft McDonald's 113 restaurants in de Russische hoofdstad. De dode walvis die voor de kust van Katwijk dreef... is door vrijwilligers van de Koninklijke Reddingsmaatschappij naar de kust gesleept. Het dier lag in een vaarroute en belemmerde de scheepvaart. Natuurhistorisch Museum Naturalis gaat de walvis morgen op het strand onderzoeken. Na het onderzoek wordt besloten wat er met het dier gebeurt. Volgens medewerkers van de KNRM is het dier ongeveer 14 meter lang. Dat zou een record zijn. Het weer, het wordt koud vannacht met temperaturen rond de 6 graden.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 En we beginnen weer met een eh, nieuw werkje van Paola van Zaga en dat heet Brani Skelti. Ehm, ja, en wie dat allemaal is, Kijk even, even op eh, peacefulradio.eu. Daar eh, vind je veel meer informatie over de beste man. Goed, laten we maar gauw beginnen. Veel luisterplezier. makes my days so bright. Why did it leave me and left me so blue? When you know my love is all for you. I know I'm still in love. Cause I keep dreaming all through the night. Cause you're the only, the only light. Come to me and let's share. you, I need you. I need you always, always by my side. Why did you leave me? Left me so blue. When you know my love is all for you.